Iran houdt een grote militaire oefening om zich voor te bereiden op eventuele aanvallen op de nucleaire installaties in het land. De oefening duurt vijf dagen en bestrijkt een derde van het Iraanse grondgebied. Er wordt getraind op het tegenhouden van luchtaanvallen en verkenningsvluchten, zegt het hoofd van de luchtmacht. Iran staat onder zware internationale druk om zijn nucleaire programma op te geven, omdat Europa, Israël en de VS het land ervan beschuldigen dat het kernwapens produceert. Teheran houdt vol dat het programma alleen bedoeld is voor het opwekken van kernenergie. Een topmilitair waarschuwt dat Iran, als het door Israël vanuit de lucht wordt aangevallen, wraak zal nemen met een raketaanval op Tel Aviv. Vodafone biedt al zijn klanten in het weekend van 5 december gratis sms'en binnen Nederland aan. telecombedrijf doet dat als tegemoetkoming voor de grote storing die het netwerk op 18 en 19 november platlegde. Een van de vier netwerkknooppunten van Vodafone viel toen uit, terwijl het backup systeem dienst weigerde. Daardoor raakte het netwerk verstopt en konden veel klanten niet bellen of sms'en. De Roemenen moeten volgende maand opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Geen van de twaalf presidentskandidaten haalde in de eerste kiesronde meer dan 50 De huidige president Basescu kreeg ruim 30 van de stemmen. Hij werd op de voet gevolgd door de sociaaldemocraat Joanne. De twee moeten het op 6 december tijdens een tweede kiesronde tegen elkaar opnemen. Het is belangrijk voor Roemenië dat er snel een nieuwe regering komt. Het land heeft veel last van de economische crisis en vorige maand kwam daar een kabinetscrisis bovenop. Daardoor zijn belangrijke economische hervormingen uitgesteld. Het weer, dwaait hard en er vallen een paar buien.